6 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Na de torenbrand van gisteren in Londen hebben vandaag de Britse premier May en Labour-leider Corbyn de rampplek bezocht. May kondigde tijdens het bezoek een openbaar onderzoek aan. Mensen hebben het recht op een antwoord op de vraag hoe het vuur zich zo snel heeft kunnen verspreiden, zei May. Ook Corbyn zei dat hij de waarheid boven tafel wil krijgen. De brand heeft aan 17 mensen het leven gekost. Tientallen mensen worden nog vermist. Informateur Jane Quilling vindt dat PVV en SP zijn afgevallen om een coalitie mee te vormen. Hij zei ook dat GroenLinks niet meer in beeld is. De VVD en het CDA blijven volgens de informateur bij hun afwijzing van een coalitie met de PVV. En van SP-leider Roemer heeft Jane Quilling vanochtend nog eens gehoord waarom hij niet ziet in een kabinet met de VVD. Jane Quilling gaat nu verder met een onderzoek naar een kabinet met in ieder geval VVD, CDA en D66. Nederlandse verzekeraars hebben voor het eerst in jaren verlies geleden. Het gaat om zo'n 2 tot 3 procent verlies. Dat komt vooral door het noodweer in Zuidoost-Brabant vorig jaar in juni. Toen kregen de bewoners in die regio ruim een half miljard euro uitgekeerd na de flinke hagelbuien. Veel auto's, kassen en daken werden vernield door de soms vuistgrote hagelstenen. De overheid moet beter waarschuwen voor de risico's van ecstasy, dat zegt het Trimbos Instituut. Volgens het Trimbos hebben mensen nu een te rooskleurig beeld van de drugs, omdat er te weinig wordt gesproken over de nadelige gevolgen. 1 op de 250 gebruikers had na gebruik van ecstasy acuut medische hulp nodig. ecstasy kan leiden tot angst en paniek, oververhitting, acute hartklachten of zelfs overlijden. Van het aantal doden zijn geen exacte cijfers, maar het Trimbos Instituut dat het er 5 tot 10 per jaar zijn. Het weer dan nog, het is warm met 23 tot 30 graden. De bewolking neemt steeds verder toe. Met name in de oostelijke helft van het land kans op buien en onweer.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 Zoals op de A12 richting Den Haag tussen Driebergen en Knoop het 12 kilometer. En een eh, half uur extra. Op de A28 Utrecht-Zwolle is er een ongeluk gebeurd voor Knoop het Hoevelaken. Er staat 7 kilometer file. Bij Hoevelaken kan je niet kiezen voor de A1 richting Apeldoorn.